uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De GGD Kennemerland zegt dat er bewust voor is gekozen om mogelijke veroorzakers van kanker niet specifiek bij naam te noemen in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk en omgeving. Volgens de dienst is alleen onderzocht of het aantal kankergevallen is toegenomen. Volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft de GGD-directeur persoonlijk ingegrepen... om de naam van Tata Steel als mogelijke veroorzaker te schrappen uit het rapport. In de verklaring zegt de GGD te betreuren dat in interne conceptversies wel namen stonden van mogelijke veroorzakers van kanker. Op Cyprus woedt een hevige bosbrand. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Het land heeft de EU en Israël om hulp gevraagd. De brand, aangewakkerd door de harde wind, woedt in een gebied met veel dichte begroeiing. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn er meldingen van schade aan tientallen huizen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er heerst een hittegolf op het eiland deze week met temperaturen boven de 40 graden. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer van de grote internationale cyberaanval... die gisteravond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in elk geval om klanten van een ICT-bedrijf in Waardenburg. Dat, dat heeft zijn honderden klanten gewaarschuwd dat hun computers geïnfecteerd kunnen zijn. De aanvallers wisten de ransomware te verspreiden via software van Kaseya... ICT-bedrijven gebruiken die software om computersystemen van klanten op afstand te beheren. Engeland heeft zich als laatste land geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap voetbal. In Rome versloegen de Engelsen Oekraïne met 4-0. Denemarken plaatste zich eerder vanavond al voor de halve finale door met 2-1 te winnen van Tsjechië. Woensdag spelen Engeland en Denemarken tegen elkaar in Londen. Er is dinsdag ook de andere halve finale tussen Spanje en Italië. Het weer. Vannacht wordt, wordt vanuit het zuiden, zuidwesten droog. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land trekken buien over.